Eelco Blok wordt de nieuwe topman van KPN. Hij volgt volgend jaar april bestuursvoorzitter Ad Scheepbouwer op. Blok heeft bij KPN verschillende hoge functies gehad en zit sinds 2004 in de Raad van Bestuur. Het weer nog. In, binnen, in het binnenland eerst nog wat zon, maar geleidelijk aan raakt het vanuit het noordwesten bewolkt en gaat het regenen.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 In het hele land wordt actie gevoerd tegen het plan van de regering Sarkozy... om de pensioenleeftijd te verhogen van 60 naar 62 jaar. Personeel van 12 olieraffinaderijen heeft het werk neergelegd. Bij een raffinaderij ten oosten van Parijs hebben medewerkers de uitgang geblokkeerd met stapels autobanden. In verschillende steden werd de ingang van middelbare scholen gebarricadeerd. Scholieren hebben in een voorstad van Parijs vernielingen aangericht. De politie zette traangas in om de relschoppers uiteen te drijven. Een Franse vakbond heeft het luchthavenpersoneel opgeroepen om woensdag te staken. Dan wordt er over de pensioenplannen gestemd door de Senaat. Door de treinstaking was de ochtendspits in België druk, maar rond 11 uur waren de files opgelost. De staking begon gisteravond en duurt tot vanavond 10 uur. Vanuit Nederland rijden geen Thalys-treinen naar Brussel en Parijs en de Intercity-treinen naar België rijden niet verder dan Roosendaal. De Belgische spoorwegmedewerkers staken vanwege een reorganisatie in het goederenvervoer, waardoor volgens de vakbond 100 banen van machinisten verloren gaan. Negen wethouders van grote steden doen een beroep op het kabinet om niet te fors te bezuinigen op cultuur. In een brief stellen ze het kabinet voor om of 200 miljoen euro te bezuinigen of het btw-tarief op entreekaartjes te verhogen. De invoeren van beide maatregelen zou de sector onevenredig hard treffen, schrijven de wethouders. Ruim de helft van de gezinnen met een werkende ouder maakt gebruik van kinderopvang. Dat zijn ongeveer 700.